Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Drugsbendes op zee proberen uit het zicht te blijven met een Nederlands papiertje. Ze misbruiken het ICP-vaardocument, dat is bedoeld voor plezierjachten. Je kunt het voor een paar tientjes krijgen en aanvragen worden nauwelijks gecontroleerd. Internationale bestrijders van drugscriminaliteit was het ook opgevallen dat het papiertje misbruikt wordt, zeggen ze tegen Nieuwsuur. aims, who they are and what they are, to confuse the trail for investigators. Het ICP-document wordt uitgegeven door het Nederlandse Watersportverbond. Die schikken van dit verhaal. Nou, dit is mij niks van bekend. Nooit van gehoord? Nee, dit vind ik echt even heel vervelend. Daar schrik ik echt van. Ja. ja. We hebben het hier over de georganiseerde misdaad. Ja, dat is verschrikkelijk. Die gebruikt uw certificaten. Nou ja, uw. Ja, u geeft ze uit. Ik geef ze uit en dat vind ik echt verschrikkelijk om te horen. Ja. Ze zeggen dat ze het papiertje niet meer op deze manier moeten uitgeven als dit de gevolgen zijn. Frankrijk gaat extra militairen inzetten bij potentiële doelwitten voor terroristische aanslagen. Dat zei president Macron bij zijn bezoek aan Nice, waar een terrorist vanmorgen in een kerk drie mensen doodde. Correspondent Frank Renaud. President Macron heeft aangekondigd bij zijn bezoek aan die basiliek, waar het allemaal gebeurde, dat het aantal militairen dat in Frankrijk patrouilleert op straat vanwege die terreurdreiging wordt uitgebreid van 3000 naar 7000. En die militairen krijgen vooral als taak om kerken en gebedshuizen en ook scholen beter beter te gaan beschermen. Op meer plaatsen in Frankrijk werd vandaag met messen gedreigd. Het dreigingsniveau is verhoogd naar het hoogste niveau. Voor boerenkoolfans is er nu het boerenkoolboek. Opvallend feitje daaruit. We denken dat boerenkool heel Nederlands is, maar het wordt hier nauwelijks verbouwd. Het is een kleine teelt. De grootgrutters uh, halen hun boerenkool zelfs uit Engeland en eh, uit Spanje. En die uit Spanje, daar is geen uh, graadje vorst overheen gekomen. Ja, volgens de schrijver is het ook een mythe dat boerenkool een superfood is. Al is het wel heel gezond. Het weer nog, regen en motregen. Het is rond de 12 graden en het waait flink. Pas vanavond laat klaart het een beetje op.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 Oh, baby, I can not feel the rush of adrenaline. I'm not you make it na na na na 9. als we hem niet bij Alternative FM kunnen draaien... dan doen we het gewoon in een eh, inkrant eh, uurtje. Marley Cyrus. De plaat die eh, Rob Harms, Walter Sans en ik gewoon draaien. Midnight Sky. we hebben nog ruim een kwartier. Nou, dat is wel goed besteed hoor, moet ik je erbij zeggen. Want we hebben er nog eentje die ik nog zeker kunt, zeker kunt horen voor acht uur. Dat is er zo eentje die eh, de voeten van de vloer eh, mag eh, zijn. dat is een bijzondere bootleg versie. Ik heb het wel eens vaker gedraaid hier. Ik zou zeggen, het volgende kwartier hier ga lekker maar eens even rustig de tafels en de stoelen aan de kant schuiven.